uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft de uitwedstrijd in Estland met 4-0 gewonnen. Ryan Babel scoorde voor en na rust... en Depay en Wijnaldum bepaalden de eindstand op 4-0. In dezelfde pool voor het Europees kampioenschap... won Duitsland uit met 2-0 van Noord-Ierland. Deze twee landen staan nu bovenaan met 12 punten uit 5 wedstrijden. Nederland volgt met 9 uit 4. De politie heeft een 20-jarige Rotterdammer aangehouden... in verband met het dodelijke steekincident vanochtend... in metrostation Kapelsebrug. Daarbij kwam een 20-jarige man uit Lekkerkerk om het leven. Volgens getuigen hadden de twee mannen ruzie. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren... maar dat was tevergeefs. Hij overleed ter plekke. Amerika heeft twee jaar geleden een belangrijke spion weggehaald uit Rusland. En dat gebeurde nadat president Trump en zijn regering... verschillende keren vertrouwelijke informatie naar buiten hadden gebracht... die de spion in gevaar kon brengen. Dat meldt CNN op basis van bronnen binnen de Amerikaanse overheid. De spion zou zijn teruggehaald na een ontmoeting tussen Trump... en de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. President Trump reageerde via Twitter op de berichtgeving. Hij noemde het fake news. De hevige, door hevige turbulentie bij een vlucht van een Duitse luchtvaartmaatschappij... zijn zeker acht mensen gewond geraakt, onder wie twee bemanningsleden. Eén persoon raakte zwaar gewond. De vlucht ging van Zuid-Italië naar Berlijn. Met de landing op vliegveld Berlijn-Tegel kreeg het toestel last van turbulentie. Verschillende mensen hadden op dat moment hun gordel niet om. Zes passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. De temperatuur daalt naar 3 tot 9 graden vannacht en hier en daar kan mist ontstaan. Morgen is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt dan ongeveer 19 graden en er staat weinig wind. Dit was het NOS Journaal.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 Wish I could roll dancing dogs. We'll be dancing in No cross the line? Was it something that I said I didn't say this time? And I don't know if it's me or you, but I can see the skies are changing along the shades of blue.